werd de kist met de overleden popster door zijn broers het stadion uitgedragen... en vervoerd naar een onbekende plaats. Bij de herdenkingsdienst in het Staples Center waren tal van beroemdheden. Familieleden onder wie Michaels dochter Paris Catherine, zijn broer Marlon en verschillende vrienden spraken het publiek toe. De Chinese president Hu Jintao heeft afgezegd voor de G8-top in het Italiaanse L'Aquila. Hu was al sinds zondag in Italië, maar keerde terug naar China in verband met het geweld in de provincie Xinjiang. Daar kwamen zondag zeker 156 Oeigoeren om het leven bij rellen. Gisteren trad de oproerpolitie opnieuw op, deze keer omdat Chinezen de winkels van Oeigoeren vernielden. Staatssecretaris Bussemaker is geschrokken van de resultaten van een onderzoek naar seksueel geweld. Ze wil dit najaar met maatregelen komen. De Rutgers-Nisso-groep zegt dat seksueel geweld in Nederland schrikbarend veel voorkomt. Een op de drie vrouwen zegt het te hebben meegemaakt. Een op de negen vrouwen zegt ooit te zijn verkracht. De daders zijn vaak partners of ex-partners. De koninklijke marechaussee heeft vijf mannen opgepakt vanwege mensensmokkel. De verdachten haalden mensen uit Iran naar Nederland. Hier kregen de Iraniërs valse documenten en een ticket... waarna ze via Duitse luchthavens doorreisden naar Groot-Brittannië en Canada. Met de mensensmokkel was veel geld gemoeid. Zo verdienden de mannen met de smokkel van één gezin zo'n 35.000 euro. In Indonesië kunnen vandaag 176 miljoen mensen naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. Het is de tweede keer sinds de val van het Suharto-regime dat de Indonesiërs rechtstreeks een president kiezen. Algemeen wordt rekening gehouden met een herverkiezing van president Widodo. In alle peilingen legt hij ver voor op zijn concurrenten. Het weer wisselend bewolkt met van tijd tot tijd een regen- of onweersbui...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 tell me a rhythm. Go on and just. tell me a rhythm. Baby, go on and just. tell me a rhythm. The damage is done, so I guess I believe that. damage is done, so I guess I believe in. damage is done. So I guess I believe in The damage is done. So I guess I be believing. Don't have to say what you did. I already know. I already know. I out from him. Uh. There's just no chance.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 heb fini le jour de chance. Hier op alors chacun leur chemin. En daar is het ook bij gebleven. En iets anders verwachten we opnieuw. een ademloos gesprek. En misschien zie ik je ooit nog terug. Du roman, c'est aujourd'hui, c'est une romance.